Gert Kluk met het NOS-journaal. Het aantal strafkortingen op bijstandsuitkeringen is de afgelopen jaren gehalveerd. Gemeenten leggen zo'n korting op als een bijstandsgerechtigde bijvoorbeeld een afspraak mist. De tien grootste gemeenten deden dat in 2019 bijna 6000 keer. Vorig jaar lag het aantal op zo'n 3000. Gemeenten zetten meer in op vertrouwen in plaats van op handhaving. VVD-leider Jessil Gus blijft erbij dat ze niet wil deelnemen aan een kabinet met de PVV en mogelijk NSC en BBB. Dat zei zijn nieuwsuur. Gus noemt het een zwaar besluit. Maar volgens haar worden de komende onderhandelingen er overzichtelijker van. Wel wil de VVD een rechtskabinet steunen als een soort gedoogpartner. Het besluit leidde tot verbazing, ook binnen de VVD zelf. Het wordt door een deel van de achterban gezien als het ontlopen van verantwoordelijkheid. Gus benadrukte bij Nieuwsuur dat ze geen politiek spelletje speelt. De meeste van de Israëlische gijzelaars die zijn vrijgelaten... zijn er naar omstandigheden goed aan toe. Dat meldt de directeur van een ziekenhuis waar een aantal gijzelaars wordt behandeld. In totaal zijn 13 Israëlische gijzelaars vrijgelaten door Hamas. Vandaag op de tweede dag van het tijdelijke bestand... laat Hamas naar verwachting weer 13 mensen vrij. In ruil daarvoor laat Israël dan ook weer een aantal Palestijnse gevangenen gaan. De Amerikaanse oud-agent die is veroordeeld voor de dood van George Floyd... is in de gevangenis neergestoken door een medegevangene. Dat melden AP en de New York Times. Er zijn weinig details, maar Derek Chauvin zou er slecht aan toe zijn. De 47-jarige ex-politieman drukte bij de arrestatie van Floyd in 2020... minutenlang zijn knie in Floyds nek, die daardoor geen lucht kreeg en stierf. Chauvin werd veroordeeld tot 43 jaar cel. Beelden van de arrestatie leidden tot wereldwijde Black Lives Matter-protesten. Het weer buien, soms met hagel of onweer. In de loop van de dag minder buien en minder wind en het wordt 6 tot 9 graden.